Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Het eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd, omdat Mladic geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Volgens zijn advocaat was hij daartoe niet in staat omdat hij ziek is. In Belgrado wordt verwacht dat de uitleveringsprocedure ongeveer een week zal duren. Op een paar plaatsen in Servië zijn ultranationalisten slaags geraakt met de politie. Ze protesteren tegen de arrestatie van Mladic die in hun ogen een oorlogsheld is. In de stad Novi Sad probeerden betogers bij het hoofdkwartier van de partij van president Tadic te komen. Maar ze werden tegengehouden door de politie. Twee mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Belgrado ging een kleine groep nationalisten de straat op. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA mag de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. Pakistan heeft daar toestemming voor gegeven. Wanneer de CIA de villa in Abbottabad zal uitkammen op zoek naar sporen en meer documenten is niet duidelijk. De afspraak tussen de VS en Pakistan moet ertoe leiden dat het vertrouwen tussen de twee landen wordt hersteld. De relatie verslechterde nadat Amerikaanse militairen Bin Laden op Pakistaans grondgebied hadden geliquideerd, zonder dat Pakistan van die actie op de hoogte was gesteld. De Duitse gezondheidsinspectie denkt dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmettingen met de E. coli-bacterie. Honderden mensen in het noorden en westen van Duitsland zijn besmet met de darmbacterie en vier mensen zijn overleden. Eergisteren werd nog gedacht dat de bacterie in tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland zaten. Maar nu is de bacterie vastgesteld in komkommers van een Nederlandse kweker in Spanje. De kweker zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op straat is gevallen en mogelijk zo besmet is geraakt. Het weer in het westen en noorden geregeld buien met kans op onweer.